You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a part. with your hand resting in mine. Een geweldig lied van Silla Black aan het begin van deze nieuwe aflevering van ja, de zondagmorgen van GoFM. Lekker. You're my world. Ik zou zeggen op deze zondagmorgen. Alaaf, fijn dat je erbij bent. En eh, ik hoop dat je me gezelschap houdt tot 12 eh, uur deze morgen bij GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb geweldige muziek voor je in de aanbieding. Muziek van onder andere Brad.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 And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Come with me, baby, to love land. Let me show name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. slijper van de eeuw zou je kunnen zeggen. Van de vorige eeuw dan. Want het komt uit 1983 deze van The Floaters. Float On. En Red hoorde je met de Guitar Man. van een geweldige muziek op deze ja, morgen. Straks gaan we het hebben over Repair Café. Ken je dat? Daar zijn er heel veel van in Nederland. En eh, ja, daar kun je toch wel eh, je voordeel mee doen als er iets kapot gaat bij je thuis. En je denkt, <laughs> oh, Gooi ik dat weg? Breng ik dat naar de afvalverwerking? Of laat ik het maken? Straks hoor je een reportage die ik maakte bij eh, de mensen van Repair Café. En dan hoor je ook hoe het eraan toe gaat.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 Ja, vind ik wel hoor. James Blunt en ehm, een van zijn allermooiste Same Mistake. En dit nummer was zeker geen vergissing in de show. Verder Enya en Caribbean Blue. Hoe mooi is dat? Over enkele minuten dan gaan we het hebben over eh, het Repair Café. Interessant, leuke reportage ook. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Het komt eraan na Alain Barrière en Mavi. j'en ai vu de beaux jours. Je sais. l'amour. frituurpan. Ja, het element is eh, kapot. Dat is heel vervelend. Eh, de meeste mensen gooien dan zo'n ding eh, weg. Gaan nieuwe kopen. Maar je hebt iets heel moois tegenwoordig. Dat is het Repair Café. Ik ga daar nu eens naar binnen. Eens even kijken of het al gezellig druk is daar binnen. En wie loop ik daar tegen het lijf? De heer Van der Veldig. Goedemiddag, meneer Van der Velde. Goedemiddag, meneer Blokhuizen. Um, café, het is hier al een, een, werkplaats aan het worden. Wat is een repair café? Dat is een eh, gebeuren van vrijwilligers die huishoudelijke apparaten eh, repareren. Voor de, eigenlijk voor de mensen die het wat minder breed hebben als de gemiddelde mens. Is eigenlijk alles te repareren dan? Uh, eh, 90% dan krijgen we wel voor elkaar. Niet alles is te repareren, maar het meeste wel. Hoe is dat tot stand gekomen, zo'n repaircafé? Want het is niet alleen in Nederland. Ik zag in meerdere landen van de wereld. Wat is, waar, waar komt het idee vandaan? dat is een mevrouw geweest uit Amsterdam de naam die is mij ontschoten, maar eh, die heeft het eigenlijk opgericht. Die, daar is ermee begonnen. Ja. ja, en het breidt ook uit hè? Ja, worden er, iedere week komen er een paar aantal bij. Maar ook Europees en zelfs in Amerika zijn ze tegenwoordig. Wat, wat gebeurt er nou? Je komt eh, hier binnen. Nou, ik heb een kapotte frituurelement. Eh, nou, ik denk van, goh, ik kan zo'n pan weggooien. Ja, dat doen heel veel mensen. maar wat gaat er nu zo meteen gebeuren? Ja, die mensen vullen een formuliertje in van het apparaat en hoe ze heten en de telefoonnummer. Want als het eventueel hier niet te repareren is, dan zijn er ook vrijwilligers die het mee naar huis nemen. En het daar alsnog repareren en dan kunnen de mensen gebeld worden. En eh, nou, als het formulier ingevuld is, dan wijs ik een van de vrijwilligers aan die vrij is. En die begint er aan te sleutelen. Komen er veel mensen op zo'n middag? Eh, bij ons hier een eh, man of 25. Dat is een hele hoop. Ja, dat is best wel aardig. Eh, ja. ja. wat kunt u allemaal maken? Eh, nou, wij eh, repareren, het meeste wat hier eh, gerepareerd wordt zijn stofzuigers, senseo's en andere koffiezetapparaten. Uh, fiets doen we ook. Zodanig zo dadelijk komt er ook iemand met een wasdroger. Maar ja, dat zijn wel hele grote dingen, die wasdrogers. Dat is moeilijk om te transporteren hier naartoe. Ja, maar u zegt u kunt 90% van de apparaten maken. Maar heeft u al die onderdelen dan? nee, wij hebben hier in in de buurt diverse leveranciers. En daar eh, scheuren we dan even heen en dan halen we een onderdeel eh, wat we nodig hebben. Dus u bent eigenlijk sneller dan de servicedienst? Uh, Zo'n beetje wel, ja. <laughs> ja. Wat kost het dan nou voor de mensen die hier komen? Uh, kost niets, alleen de onderdelen die we gebruiken, die wij ook in moeten kopen, die moeten ze betalen. En ze mogen in het spaarvarkentje een vrijwillige bijdrage doen als ze tevreden zijn. Ja. Waar leeft u dan van als stichting? Dat wordt gesponsord. Mooi initiatief. We gaan zo meteen eens eh, kijken bij een van de mensen die aan het eh, werk is. Heel goed, gaan we doen. Nou, ik loop al direct tegen een van de klanten aan. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Ehm, ja, u heeft een eh, kapot apparaat. Wat is het voor een apparaat? Ik heb een kapotte Senseo koffiezetapparaat. Het zet normaal met één knopje één kopje koffie en met de andere knopje twee kopjes koffie. En nu doet hij nog wel één kopje koffie zetten, maar het knopje voor twee kopjes koffie dat ligt niet meer op. En hij doet dat ook niet meer. Ja, en eh, nu komt u hier naar het uh, Repair Café? Ja, dan kom ik naar het Repair Café. Want ik heb daar op internet over gelezen dat er vrijwilligers zijn die dat, eh, repareren. Met, voor een kleine bijdrage uiteraard, maar voor niks gaat de zon op. Maar ik ben daar wel happy mee. Ja, nou, we gaan kijken zo meteen of ze het apparaat kunnen repareren. Dat hoop ik ook. Straks de, de monteur, laat hem zomaar doen, maar binnenkomt die er meer verstand van heeft. Dan hoop ik dat hij hem kan repareren. Ik ga met u meekijken. Oké. Ik ben Henk, eh, u bent specialist in Senseo, zeggen ze? Eh, ja, ze zeggen het. Ik, eh, het lukt me vaak om ze te repareren. Ja, u heeft er een voor u staan. Wat, wat gaat u nu doen? Nou, ik ga deze even nakijken. Naar ik begrepen heb, doet die twee knoppen het niet. twee koppen doet het niet. Eén kopje kun je ermee tappen, maar niet twee volgens de eigenaar ervan. Het lampje brandt niet, dus ik ga even kijken. Ik ga hem eerst even testen. Ja, nu hebben, hebben die apparaat dat van die hele gekke schroeven. Heeft daar wel materiaal voor? ja, u gaat hem eh, nu even testen, hè? Ja. Die doet het gewoon. U hoort op het apparaat dat hij gewoon werkt. En we zien ook dat die beker vult. En ook met heet water. Je zou dan zeggen, hij doet het. Ja, maar hij loopt helemaal vol, die beker. En dat komt omdat er geen uh, eh, koffiepadje in zit. Zo, weer de knoeiemmer. Dan nou, ga ik kijken of hij twee koppen tappen doet. En die zou het niet doen volgens de dingen. Kijk, nou brandt één lampje voor één kopje, die andere die brandt niet. Dus nu moet ik het apparaat openmaken om te kijken wat er ermee aan de hand is. Intussen zijn er ook mensen bezig met mijn frituurpan-element. Nou, hij ligt wel helemaal open. Eh, heeft u al ontdekt wat de fout is? Jazeker, er is iets afgebroken. Oh, is het eh, te repareren? Een pennetje afgebroken en die proberen we nu erop te plakken met lijm. En als het niet gaat, als hij niet houdt, dan moeten we wat anders versieren. En dat is een, een schroefje erin draaien met een bepaalde hoek. Nou, eh, sterk. Dat is al een knap ingewikkeld apparaat voor een frituurpan-element. Het is moeilijk te plakken altijd, want er komt veel druk op. Ik kijk zo meteen met u verder. Um, ja, ik zit hier bij de afdeling kinderspeelgoed. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Wat bent u aan het maken? Ik ben een, eh, een Furby aan het repareren. Een Furby? Ja, dat is een beestje. Die kan praten en spelen en bewegen is voor kinderen. Ja, wat is er mis met Furby? De, het luidsprekertje wat erin zit is kapot. En wat gaat u er dan eh, mee doen? We hebben een nieuw luidsprekertje gevonden. Dat gaan we eh, proberen erin te zetten. En dan gaan we de kleine weer blij maken. Ja, die hoor je op de achtergrond al druk spelen. Op de achtergrond al maken, dus eh, die wordt er dadelijk hartstikke blij van. Nou, sterkte. Hartstikke bedankt. Hij doet het, hè? hij doet het. Een blije klant. Een hele blije klant zou bijna zeggen, dokter, wat uh, scheelde de patiënt? Want eh, we hebben het hier over de frituurpan die ik binnen heb gebracht vanmiddag. Wat was er los? Ja, wat was er los? Eh, we dachten eerst dat het een thermostaatje of een draadje was. Maar het bleek een veiligheidspalletje wat afgebroken was. En dat moesten we dus eventjes, ja, even tussen haar. Je ziet hoeveel tijd er tot nog in gaat zitten. Dat hebben we dan toch gefixt om een nieuw palletje eraan te maken. En het werkt weer eh, perfect. Dus deze hoeft niet naar de stadswerf? Deze die hoeft niet naar de stadswerf. Hier kun je nog eh, jaren plezier van hebben. Ja, want dat palletje wat er nu in zit, dat breekt beslist niet af, vrees ik. Dat eh, breekt beslist niet af, nee. Dat had de fabrikant er beter zelf in kunnen zetten. Want dus deze is voor roestvrij staal, geloof ik. Ja, zoiets, ja. <laughs> ja, daar kun je nog lang plezier van hebben, van dit apparaat. Geweldig, dankjewel voor het vakwerk. Graag gedaan. Eh, nou, ik heb heel wat gezien. Er is heel wat gerepareerd. Mijn frituurpan doet het weer. Ik heb ook gezien dat er een stofzuiger gerepareerd is, een naaimachine, een, eh, een, een kinderspeelgoed. En ze zijn nog bezig met een ingewikkelde operatie met een uh, Senseo. Ehm, waar kunnen mensen nou terecht als er iets kapot is en denken van nou ik ga eens naar zo'n repaircafé. waar kunnen ze informatie vinden? Ja, repaircafé gewoon als je op internet. Kijk bij Repair Café, daar staan ze allemaal waar ze zijn in Nederland. Nou, nog even terug over de kosten. Eh, nu is zometeen iets gerepareerd. Wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Geen verplichting. Nee, helemaal vrijwillig. We hebben een spaarvarkentje staan. En daar mogen de mensen zelf ingooien wat ze willen. En daar betalen wij de onderdelen van die we gebruiken. Behalve de grote onderdelen, bijvoorbeeld eh, een spiraal van een wasdroger of zoiets. Die moeten de mensen zelf betalen. Maar kleine dingetjes zoals zekeringen en een snoertje, dat regelen wij goed is. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee dus. Zeker weten. Ja, en spullen die niet gerepareerd kunnen worden, die brengen wij naar het grofvuil en dan worden ze bij de recycle eh, opgeslagen. Ja, of u gebruikt ze als onderdelen? Hè? Ja, dat doen wij ook. Eh. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. En de mensen kunnen eh, graag langskomen, want wij vinden het ook leuk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. just feeling lost. Still De guys en dolls toen ze nog maar met z'n vieren waren. Want ooit waren ze met z'n zessen toen ze nog prachtige liederen zongen. Zoals There's a Whole Lot of Love in en zo. En later ja, gingen er twee weg. En weer later weer twee. Ja, dit is een mooie uit 1980. Als ik me niet vergis. Of is het 1990? Nee, 1980. Ik lees het toch goed. Eh, Our Song. En Chris Ria hoorde je ervoor met Full If You Think It's Over op deze. Ja, zondag. Zo, met carnaval. Gezellig. Maar we doen niet eh, met eh, iets hier in de studio met de rechterarm naar de linker slaap. Dat doen we vandaag niet hier zo. Want we zitten natuurlijk wel in het protestante gedeelte van Terneuzen. Want ja, Terneuzen is natuurlijk protestant.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 Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden. Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten. Eenzaam stervend in de verre tropennacht Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president slaap Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Een nummer dat uh, eigenlijk altijd actueel is gebleven. Een eh, hele oude van Boudewijn de Groot. Meneer de president, slaap zacht. Wel trusten, eigenlijk is de titel. Ja, en dat is inderdaad echt nog van alle tijden. Verder hoorde je R. Kelly met Gotham City. En waar is Batman als je hem dan nodig hebt? Dan moet je het toch weer doen met eh, eh, R. Kelly. Zo zit het dan weer wel. Het loopt wel aardig tegen 11. En eh, wij zijn hier intussen aan de vijfde bak koffie of zo. Want de koffie die, ja, die wordt hier rijkelijk geschonken. Uh, wij doen er niet moeilijk over. En we hebben hier, hou je vast, totaal out of season, echt waar, een chocoladeletter <laughs> in stukken gebroken. En we keken even op de verpakking, tot wanneer is dat ding goed eigenlijk? <laughs> Nou, tot 2024 dus. Hij eh, zou volgens de verpakking nog redelijk vers zijn. Nou, wij smullen er maar van. Want eh, ook chocoladeletters zijn natuurlijk gewoon hartstikke lekker. Ook in februari. Tijd voor prachtige muziek van eh, Gary Rafferty hier in de show bij GoFam. Rafferty. Ja. Weet je nog, hij is ook in Steelers Wheel Prachtig hits als eh, Stuck in the Meadow With You en eh, deze dus. Ehm, maar dat deed hij dan solo. Right down the line. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFM. Ik ga even pauzeren. Een paar minuutjes maar. En daarna ben ik bij je terug. Bij het tweede gedeelte van de show. En dan eh, hebben we wat meer tempo. Gezellig. Uh, misschien lees ik nog wat voor van onze website. Want ik denk dat er wel wat nieuws op komt van eh, wat er allemaal te beleven valt vandaag in eh, Grote Neuzen. Want ja, die carnavaltoestanden die gaan natuurlijk wel gebeuren vandaag. En bij leven en welzijn, als alles een beetje mee zit natuurlijk. Hè. En wij maken daar vast wel weer beelden van. Dus blijf luisteren, en dan vertel ik je straks meer. Tot sluit de Fortops. When She Was My Girl. Tot zo!